7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Nederland heeft begin dit jaar een boekraket uit Georgië gehaald... in verband met het onderzoek naar de ramp met de MH17. Bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Nieuws. Onder meer in Finland heeft Nederland ook al test gedaan met boekraketten. Deze raket is door Georgië beschikbaar gesteld na een rechtshulpverzoek. Volgens RTL kan Defensie de raket ook testen... onder meer om te zien of de raket bedreigend is voor de nieuwe straaljager, de Joint Strike Fighter. Bij de ramp met de MH17 in juli 2014 kwamen alle 298 inzittenden om het leven. Het toestel werd volgens onderzoek neergehaald door een Russische boekraket. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat Rusland geen eerlijk proces heeft gevoerd tegen oppositieleider Navalny. Hij stond in 2014 met zijn broer terecht wegens oplichting van het Franse cosmetica-concern Yves Rocher. Hij werd veroordeeld tot bijna 80.000 euro schadevergoeding. Het Mensenrechtenhof in Straatsburg vindt dat de Russische rechters de wet hebben opgerekt om Navalny veroordeeld te krijgen. Door die veroordeling kan hij niet meedoen aan de verkiezingen. Er is een groot tekort aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Het expertisecentrum Flexwonen zegt dat er voor 100.000 mensen geen plek is. En dat is een kwart van de ongeveer 400.000 arbeidsmigranten. Gevolg is dat sommigen bijvoorbeeld in brandonveilige panden wonen of met te veel mensen samen. Het tekort aan verblijfplaatsen loopt op door de aantrekkende economie. Er komen steeds meer arbeidsmigranten bij. Tweederde van de meisjes in Afghanistan gaat niet naar school, zegt Human Rights Watch. Volgens de mensenrechtenorganisatie sluiten steeds meer scholen... nu de Taliban bezig is met een gewelddadige opmars. Ook komt er minder geld uit het buitenland. Toen de Taliban het nog voor het zeggen had in Afghanistan... was onderwijs aan meisjes verboden. De vooruitgang die sindsdien is geboekt dreigt nu ongedaan te worden gemaakt, zegt Human Rights Watch. Het weer, het blijft de rest van de dag droog. Morgen wisselend bewolkt en droog, maar s'avonds mogelijk wat regen. In het noordwesten, het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het... En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. In de Randstad is er nog wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam.